Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de wedstrijd Feyenoord-Union Berlin zijn tientallen mensen opgepakt. De Duitse politie zette 83 mensen een tijdje in de cel. Om hoeveel Nederlanders het gaat is niet duidelijk. Er waren geen grote problemen. De meeste mensen werden opgepakt omdat ze bijvoorbeeld vuurwerk afstaken. Er liepen veel agenten rond in de stad en bij het stadion. Die moesten voorkomen dat supporters met elkaar gingen knokken... Eerder deze week werden twee Feyenoorders opgepakt die de Berlijnse muur hadden beklad met Feyenoord graffiti. Zij staan binnenkort voor de Duitse rechter. Nog even over de wedstrijd dan. Feyenoord won met 2-1 van Union Berlin. Cyril Dessers maakte na een fout van de Duitse keeper het winnende doelpunt. En dat klonk zo op Radio Rijnmond. Terugspeelbal richting die keeper Loete. Ja, Loete gaat de fout in. Dessers moet scoren. Ah, ja, ja, ja, Wat een fout van die keeper. Dessers profiteert de buiksliding. 1-2! Dessers! Feyenoord staat nu bovenaan de pool. De kans is dus groot dat ze in Europa overwinteren. Automobilisten knallen steeds vaker op auto's van wegwerkers of pijlwagens. Zo'n knipperende pijl die bijvoorbeeld wordt neergezet bij een omleiding of een ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat ging het nooit eerder zo vaak mis als dit jaar. Het komt onder meer doordat er veel wegwerkzaamheden zijn. Maar ook zijn bestuurders steeds meer bezig met de schermpjes in hun auto. Er is wereldwijd een enorm verschil in CO2-uitstoot. De rijkste 1% van de wereld stoot twee keer zoveel uit als de armste helft. Zo'n 70 miljoen mensen veroorzaken dus twee keer zoveel uitstoot als de armste 3,5 miljard. Oxfam nou heeft al een idee hoe dat komt. Dus als je kijkt naar die echte ultra-rijken, ja, je ziet dat die wat dat betreft nog niet heel erg belast worden. Hè? Eh, veel vliegen, eh, privéjets, eh, schepen en jachten. en tegenwoordig zelfs een trend om een klein ruimtereisje te maken. Nou, dat stoot natuurlijk allemaal ongelooflijk veel CO2 uit. Oxfam vindt dat landen meer moeten doen, want op deze manier wordt het lastig om de klimaatdoelen te halen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en hier en daar kan een bui vallen. Het wordt 11 of 12 graden. Morgen iets grijzer, zondag iets natter. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 6 kilometer en ruim drie kwartier vertraging door een ongeluk.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 six grab your shell toes and your fat laces. A little hand clap for some funk faces and make your body move in the following places. Goes up your back and then down your spine, and when it hits your head. Okay, then back to base heads. Dance like you just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. So sick that I just had to take it. The R U D E B O X. Up your jack, see you split your caps. Sing a song of Semtex. Pocket full of Durex. Durex. Body full of Mandrax. Are we gonna have sex? sucks. Get to you where your knee sucks. Oh. Back to the humor. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind, there's only one thing you will find. I got one design and that's to bump it till you drop. Roof box. the roof box. Cause you so nasty. Roof box. Shaking root box. Why you so nasty? Root box. Do the root box. Cause you so nasty. Root box. Shaking root box. Why you so nasty? Okay, then back to spaceship. Take both pills. Fuck the matrix. Jack those jills. Shaky playtex. Rock free stripes. Not the A-sex. A-D-I-D-A-S. Old school, cause it's the best. Yes. TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box uh-huh, you. Uh-huh. If you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do, ain't that right, boo? True. I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's after me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap, clap. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's what's on my mind It's only one thing you will find I got one design and that's to bump it till you drop Roof box To the roof box Cause you so nasty Roof box Shake your roof box Why you so nasty Roof box To the roof box Cause you so nasty Roof box Shake your roof box Why you so nasty Okay, then check the timeline. Make your body shake like you stood on a landmine. Call me on my mobile, not the landline. the jack the mainline at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got and dilate. Oh, wait for the bass to drop. Okay then, what's the fracas? Grab your card and your lead hat and the bus pass. You don't sweat much. For a fat lass, grab your root box, cause your box is righteous. Okay, but I'm much to show. I got high speed dubbing on my stereo. stereo. all the tunes in the box in the cheerio. cheerio. I know I told you before, did you hear me? Did you hear me though? Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind, it's only one thing you will find. I got one design and that's to bump it till you drop. Roof box. To the roof box. Cause you so nasty. Roof box. shake your roof box. Why you so nasty? Roof box. To the roof box. Cause you so nasty. Roof box. shake your roof box. Why you so nasty? To the roof box. shake your roof box. 106.9 ZFN van Zandvoort, op 106.9 CFFM Gisteren zat ik hier met een vriend We hadden het over toen ik jou verliet Al best lang geleden, toch te lang zo zacht dan hoe jij je gedroeg.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 Fraude met QR-codes komt nog steeds op grote schaal voor. Zo worden corona-toegangsbewijzen breed gedeeld via apps als Telegram. Ook zijn er kant-en-klare apps en websites waarmee misbruik nog steeds mogelijk is, blijkt uit onderzoek van de NOS. Artsen op de spoedeisende hulp vrezen dat ziekenhuizen de toestroom aan coronapatiënten niet meer aankunnen. Het dreigt een zorginfarct, zegt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. En de rijkste 1% van de wereld stoot twee keer zoveel CO2 uit als de armste helft, blijkt het onderzoek van Oxfam Novib. Volgens de hulporganisatie veroorzaken zo'n 70 miljoen mensen twee keer zoveel uitstoot als de armste 3,5 miljard mensen. Het weer laten vandaag wisselen zon en wolken elkaar af met af en toe een bui en het wordt maximaal 12 graden. I'm Italiano. Oh, mamma, mamma mia, bet your love on me. I'm on my knees and I can wait to drink your brain.